Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-short. In Athene zijn het nieuwe Griekse parlement en de interimregering beëdigd. Het zakenkabinet onder leiding van premier Pikraminos. Een rechter moet het land besturen tot aan de nieuwe verkiezingen op 17 juni. Het kabinet bestaat vooral uit professoren en diplomaten. Hun belangrijkste taak is het voorbereiden van de nieuwe verkiezingen. De 300 parlementariërs die bij de stembusgang op 6 mei werden gekozen... zullen maar een paar dagen in functie blijven. Vanwege de nieuwe verkiezingen wordt het parlement uiterlijk zaterdag al alweer ontbonden. In de Amerikaanse staat Vermont is het voortaan verboden te boren naar schaliegas. Het is de eerste staat in Amerika die de controversiële vorm van gaswinning verbiedt. Schaliegas zit opgesloten in diepe steenlagen. Om het eruit te halen moet het gesteente gekraakt worden... door er water met zand en chemicaliën onder hoge druk in te pompen. Volgens critici veroorzaakt de methode aardbevingen... en het grondwater zou worden vervuild. Ook in Nederland is het boren naar schaliegas omstreden. Vorig jaar bepaalde de rechter dat een geplande proefboring in Brabant niet door mocht gaan. Minister Verhagen kondigde toen aan dat hij onderzoek zou laten doen naar de relatief nieuwe vorm van gaswinning. De uitkomsten daarvan komen binnenkort. Griekenland heeft de Olympische fakkel overgedragen aan de delegatie van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Londen. Dat gebeurde in het oude Olympisch Stadion in Athene, in het bijzijn van onder andere de Britse prinses Anne, voetbalster David Beckham en de burgemeester van Londen, Johnson. Het vuur wordt nu naar Engeland gebracht, waar het zaterdag aan een reis van bijna 13.000 kilometer door Groot-Brittannië begint. Op 27 juli wordt met de fakkel in het Olympisch Stadion in Londen tijdens de openingsceremonie de Olympische vlam ontstoken. Het weer vanavond bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien bij maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A5 tussen Hoofddorp en Knapend Raasdorp op de A77 tussen knooppunt Rijkenvoort en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd warme jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Vamos! Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd jassen En hoefde nooit meer af te wassen.